Gert Kluk met het NOS Oekraïnse drones hebben zes Russische straaljagers vernietigd in de regio Rostov bij de Oekraïnse grens. Bronnen uit Oekraïne melden dat aan het persbureau Reuters. De vliegtuigen stonden op een Russische vliegbasis. Acht andere toestellen zouden bij de aanval zwaar beschadigd zijn. Volgens de bronnen werden de vliegtuigen gebruikt in de frontlinie. Rusland heeft het nieuws niet bevestigd. De Utrechtse studenten die vorige maand op een zogenoemde banga-lijst waren geplaatst... hebben nog dagelijks last van de gevolgen daarvan. Dat zeggen ouders van de vrouwen tegen Nieuwsuur. Leden van het Utrechtse studentenkorps verspreidden de lijst met namen, foto's, adressen en telefoonnummers van de studenten. Daarachter stonden seksueel getinte commentaren. Twee mannen van 20 werden woensdag aangehouden voor het verspreiden van de lijst. Ze worden verdacht van belediging, smaad en laster. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel kinderen de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat heeft verwekt met zijn eigen zaad. Vijf jaar geleden was de schatting bijna 50 kinderen. Nu gaat het om zeker 150 kinderen. De stichting Kind heeft dat bevestigd aan Omroep Brabant. Kabaat doneerde zijn zaad ook aan artsen in andere landen. Donorkinderen komen meestal achter de verwantschap door een match... in een van de internationale DNA-databanken. Duikers hebben in de VS het lichaam gevonden van een derde slachtoffer van het brugongeluk in de stad Baltimore, in het oosten van het land. Het is een wegwerker. Kort na het ongeluk, ruim anderhalve week geleden... werden al twee lichamen geborgen van andere wegwerkers. In totaal kwamen zes mensen om het leven. Na drie van hen wordt nog gezocht. De brug in Baltimore stortte in nadat een vrachtschip tegen een brugpijler was aangevaren. Het weer zonnig met soms wat sluierwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Er staat een stevige zuidenwind. Morgen ook zon. In het zuidoosten kans op wat regen. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het nog langzaam over de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Baden. 8 kilometer met een half uur vertraging, want na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht.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 Onder de zon en een hemelsblauwe hemel achter straten op bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en proef iets te doorgronden waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Oh, je de stad, mijn hemelse verslaving?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 No, miss on her own. Miss almost grown. Miss never let a man help her off her throne. So by keeping her heart protected, she'd never ever feel rejected. A little Miss apprehensive, said, ooh she fell in love. What is the feeling?